5. Weer het decor voor roofvogeldemonstraties. Birds in het park Zuid-Kennemerland. Een valkenier laat eh, het publiek getuige zijn van indrukwekkende vliegdemonstraties en vertelt hoe de vogels leven en overleven. De roofvogeldag en de demonstraties zijn uiteraard gratis te bezoeken en wellicht ten overvloede, honden zijn niet toegestaan. <laughs> Dat spreekt voor zich. De Valkeniershof onder leiding van Marina Bliek laat de vogels vliegen om 12 uur en om half 3. En daarnaast, naast de vliegshows, zijn er, is er een stand van preparateur Ron Filippo. Prepareren van het opzetten van beesten. En tevens is er een informatiestand van de boswachters van PWN. En daar is bijvoorbeeld alles te vinden over het Wiesent-project in de Kraan in de kraansvlak. De roofvogeldag krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje omdat de sector natuurbeheer van het PWN dit jaar 75 jaar bestaat. Het wet is voor insiders natuurlijk wel te vinden, maar een volledigheidshalve nog even hoe je daar moet komen. Het wet is te bereiken via de ingang van Koevlak en parkeerplaats Koevlak. Daar moet u wel betalen trouwens voor het parkeren. Oké. En deze ingang ligt aan de zeeweg, nou komende vanaf Overveen richting Zandvoort. Vanaf 12 uur Birds in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Mocht je inderdaad morgen nog niks te doen hebben, dan eh, ga je, lekker daarheen. even lekker wandelen, de benen strekken, honden thuis laten en genieten van eh, roofvogels.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 Om zeven uur vanochtend stonden de eerste mensen al voor de deur, terwijl het museum pas om tien uur open ging. Het Noois Museum op het Museumeiland in Oost-Berlijn is dit weekend gratis toegankelijk. Het is bijna 70 jaar gesloten geweest nadat het zwaar beschadigd was geraakt in de Tweede Wereldoorlog. Trekpleister is een meer dan 3000 jaar oude buste van de Egyptische koningin Nefertiti. De kans neemt toe dat de Tsjechische president Klausen verzet tegen het verdrag van Lissabon opgeeft. In een interview met een Tsjechische krant zegt hij dat het proces al zover is gevorderd dat hij het niet meer kan tegenhouden. Tsjechië is de laatste lidstaat van de EU die het verdrag nog moet ondertekenen voor het verkracht kan worden. De Tsjechische regering en het parlement zijn akkoord, maar president Klaus weigert te tekenen. De afgelopen dagen is hij door Europese leiders onder druk gezet. Zo dreigt hij de Franse president Sarkozy dat het uitblijven van de handtekening van Klaus consequenties zal hebben. Het Pakistanse leger stuit bij zijn grondoffensief tegen de Taliban in de regio Zuid-Waziristan op fel verzet. Een legerwoordvoerder zegt dat er zware gevechten aan de gang zijn en dat de moslimextremisten de beschikking hebben over zware wapens. Aan beide kanten zouden al tientallen doden en gewonden zijn. Het Pakistanse grondoffensief begon vanochtend na een voorbereidend luchtoffensief van enkele weken. Lokale functionarissen zeggen dat zo'n 30.000 militairen, ondersteund door tanks en artillerie, van drie kanten optrekken naar het bolwerk van Hakimullah Massoud. Hij is de leider van de Pakistaanse Taliban. Vanuit Zuid-Waziristan hebben ze talloze aanslagen gepleegd. Alleen al de afgelopen twee weken kwamen daarbij zeker 150 mensen om het leven. Het weer, geregeld zon meest droog. Het is een graad of 12.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 heb ik het idee. Kijk, schuif mij er even in. Ja, dank u. Wie waren dit? Uh, Brainpower, samen met Kabouter Plop. Kabouter Plop. En de Kabouter Plop eh, dansplaat. Ah, oké, dat is natuurlijk voor al die, al die scholieren die maandagavond naar de gin gaan. Want ik, ik hoorde hem zeggen van ik word daar zo moe van. Maar ik moet zeggen. Maar goed, de jongelui natuurlijk niet. Maandagavond vanaf 10 uur. Eh, naar de Chin. Heerlijk eh, disco. Eh, ja, we zitten alweer in het laatste uur, Sjors. ja, het gaat weer hard vandaag. En volgende week zijn de jongens er weer. En dan worden wij weer broed uit elkaar gehaald. misschien dat we nog tijd vinden om de jongens nog even te bellen. Want die zitten nu natuurlijk op hun koffers te wachten. Uh, tenminste, ja, ze zijn het hotel al uit. Hotelkamers dus, zijn ze al af. Dus die zitten nou met hun koffers naast het zwembad. Want ik heb begrepen dat ze vannacht om 12 uur pas terug, terugvliegen. Ik ze de hele week alleen maar op het terras gezeten. Maar nu zitten die koffers er ook nog naast. Dus ja, het... Eh, Insmeren die koffers. Nee, eh, wat gaan we doen? We gaan zo meteen eh, terug naar het laatste stukje van de voetbalwedstrijd SV Zandvoort Castricum. Waar we tot helaas moeten constateren dat Castricum met 3-1 leidt. we kijken nog even terug naar de geslaagde opening van het jazzseizoen in Zandvoort. Eh, we nemen de evenementenkalender nog even door. Eh, wat hebben we nog meer? Ja, we kijken even vooruit op de Formule 1 in Sao Paulo, Brazilië. De ronde van, eh, en dan heb ik het over wielrennen, Lombardij is momenteel aan de gang. Morgen racen uiteraard ook in Zandvoort, de DNTR. En we hebben de uitslag van de MotoGP. En de kwalificatie tenminste voor de race van morgen. Dus nog genoeg te doen. En natuurlijk veel muziek. Theme, Jan Hammer. En dat is natuurlijk van Miami Vice. Snel over naar Joop, want ze zitten in de slotfase, denk ik. Ja, inderdaad, eh, Albert-Jan. We zitten inderdaad in de slotfase. De 88e minuut loopt en Zandvoort uh, loopt nu tegen zichzelf te spelen. Tegen eh, Kastelijke spelen, hartstikke ons en vrij. Ja, dus je kan ook merken wat die duidelijk zin in hebben, eh, plezier in hebben. Zandvoort daarentegen, ja, dit lijkt wel een verplicht nummertje. Achter in de gaat, het is ongelooflijk. Het is dat het nog steeds maar 1-3 staat, maar dat het ook zomaar 1-6 kunnen zijn of 1-7. Zoveel kansen heeft uh, als ik hem eigenlijk had. Daar zijn ze een beetje slordig mee omgegaan. Maar ja, wat wil je, ze staan 1-3 voor, ja, bijna tijd. En ik denk niet dat Zandvoort eh, hier nog eh, punten zal gaan binnenhalen. Oftewel verdienen. Dat verdienen ze ook absoluut niet. Op dit moment is Kastikum aan de bal. Op de middenlijn eh, met helemaal... Ook moet ik even iets anders vertellen, voordat ik het vergeet. Uh, Martijn paard twee keer geel. Met andere woorden, hij mag gaan douchen. Dus Zandvoort speelt nu met tien spelers en eh, ja, het, is eh, eigenlijk een min of meer uh, die heeft bij, uh, bij Kastikum. Lekker in goede diepte geven. En daar kunnen dan die snelle spitsen op reageren. En Zandvoort moet dan vaak aan de noodrem trekken. En dat, dat doen ze dan ook. En dat, dat moet dan ook wel, want anders is het gewoon gevaarlijk. En dan staat uh, Boy de Vet te veel onder druk. Bal is nu over de achterlijn gegaan via een been van een kastje spelen. En dat betekent dat uh, Morris Mol vanaf de rechterkant een corner mag gaan trappen. Hij eh, shopt naar die uh, eh, verkorte vlocht. Ik weet niet waarom, waarom niet de gaas maakt. Want dus schiet je mee op. En daar ligt dan ook nog een Zandvoortse speler op de grond, zie ik. En die ligt buiten de lijn. Ik zal even kijken of ik via mijn lens kan zien wie het is. Eh, nee, hij zit... Eh, ja, ik denk dat het Michel de Haan is, zo te zien hier vandaan. Ook wel helemaal diagonaal aan de andere kant van het veld. Maar hij is buiten de lijn, dus het spel kan in principe doorgaan. Zij zegt die staat erbij. Hij eh, geeft even aan van, wacht even tot ik mijn plaatje laat klinken. En dan mag je die corner gaan nemen. Het is nog niet zo ver. Hij shockt eh, naar, uh, mooi mannetje trouwens, die schuin zitten. 16 meter gebied, daar gaat die bal komen. Laag, in, laag ingeschoten, ingekopt door eh, Jurjen Mans. Maar die konden niet veel te zitten. Met gevolg dat de keeper van Kastikum die bal heel simpel kan oppakken. En naar voren transporteren. En daar komt de Kastikum weer. Via een been van Max Aardewerk gaat die bal over de zijkant. En Kastikum mag gaan gooien. Weliswaar nog steeds op hun eigen helft. Maar ze hebben toch nog steeds een bal bezit is voor Kastrikum nog steeds. Terugspelen, ja, Kastrikum heeft gewoon gehaald, lekker tikken. En altijd weer die vrije man kunnen vinden. Want je hebt natuurlijk één man meer. Eh, eh, dan, gaat het een stuk simpeler dan eh, met, met 11 tegen 11. Nog steeds Kastrikum maar aan balbezit. Zonder dat de voor er maar aan heeft kunnen komen. Nog steeds gaat hij rondtikken. Gaat niet weer naar de linkerkant toe. Ze halen gewoon constant de bal naar de vrije man toe. En dan gaan we weer tikken. Nog steeds balbezit van Kastikum. Nu komen ze dan op de helft van Zoffer. gaat grote mooie tussendoor pas. Kan iemand van ik erbij komen? Nee, gelukkig niet. Zandvoort kan wegwerken. En het is, kijk, nee, Maurice Mol kan er niet bij komen. Het is nog steeds Kasten die die bal heeft. Gaan er diepe paas komen probeert er om, eh, om uh, eh, en overheen Dat lukt niet. Max kan hem wegwerken. En het is eh, een man die er net niet bij kan komen. Nog steeds kast ik dan. Ook de helft van Zandvoort. Naar de middag. Diepe paas gaat er komen. Ja, inderdaad. Kan niet erbij komen. Kan Remco Ronda hem even terug tegenhouden. Gaat 16 meter gebied in speler van Kastikum. En weer is Max Aardenberg die de bal weg kan transporteren. Maar niet cijfer genoeg voor Zandvoort om op te kunnen pakken. Nog steeds Kastikum. Het is alleen maar Kastikum eigenlijk wat de laatste paar minuten de trans slaat. En daar weer niet te pakken Dus het eh, die kan wegwerken. Kalis nog steeds aan de bal. En die krijgen, krijgen eigenlijk een overtreding, maar Sanford blijft in balbezit. druk over. Draait om zijn man heen. Geeft hem niet pas richting Mans. Mans kan er niet bij komen. Weer hem weer Op de, staat nog steeds op de helft van Zandvoort. En dan komt hij te paas. Kan rondheen wegwerken. Kan zelfs overnemen. Gaat die man passeren. Nee, hij moet eh, even rust. En, en kijken. kijken. Of en dan gaat hij dan komen. Richting Mol. Mol kan erbij komen. Ja. Maar die is nog steeds op zijn eigen helft. Naar uh, Patrick van der Oort. Patrick van de Oort Hele diepe bal naar Michel Daan. Kan die het pakken? Nee, het is de keeper van, Fantasticum die de bal heel super kan pakken en weer in het spel kan brengen. Op dit moment kan het eh, volgens mij uh, wel tijd zijn. Maar goed, de scheidsrechter laat nog steeds doorgaan. En het is uiteraard, wat ik de eh, hele tijd al zeg, die weer bezit heeft. En rustig aan gaat draaien om de helft van te komen. Klaas naar de spits en die gaat gewoon lekker weer eruit. En dat is een buitenstelgeval, jawel, gevlacht en gefloten. Helemaal het van een buitenspel. Zandvoort heeft een vrije schop. Even kijken wie dat gaat doen. Dat is eh, Peter Koper. Een hele de richting Michel de Haan. Die staat vrij. Kan hij erbij? Nee, de keeper pakt dat voor de Haan weg. De Haan maakt een botsing met de keeper. Maar scheidsrechter zegt lekker doorgaan. Er is niks aan de hand. En de keeper gooit hem er half ook in naar zijn uh, eh, rechterverdediger. is steeds Kastikum. Ook het middenveld nu. Alles Kastikum wat de klopt slaat. Weer een diepe bal. Geen buitenspel. En dat is daarbij uh, van de Oors. Van de Oors kan hij die bal tegenhouden, moet hij aan de trekken. Want gaat langs. En dat is een vierde van, van de Oors, gaat hij over de achterlijn. Dat kan goed vanaf de rechterkant krijgen. En dan kan we weer oppassen worden. Ah, oké, je kraakt eh, enorm, het waait waarschijnlijk heel hard op, het voetbalveld. behoorlijk. Ja, oké. Nou ja, voor Zandvoort hoop ik dat het snel afgefloten wordt, want eh, dit was min of meer een geflatteerde nederlaag. Ja, absoluut. Oké. Joop, tot zover. Hartstikke bedankt. Eh, eh, als mocht ik straks nog wat hebben, dan bel ik dan wel even terug. Prima Joop. Hartstikke goed. En eh, tot zover. Hartelijk dank. We gaan verder met de nieuwe single van Pink. En die heet Funhouse. Je hoort hem hier Zandvoort op zaterdag. I dance around this empty house. taunting smirk behind coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids! Stop snogging and pay attention to me! Because if you're a wild eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us! Because we're on the last freedom moped out of Nowhere City! And we haven't even told our parents what time we'll be back! So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying talk and sleep and walk Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, guys, ready, Vince? completely ready when you are, Shaky! Neil, does anybody know where the toilets are? Mike, does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Living doll. I gotta roll satisfies my soul. Satisfies my soul. My Got soul. The yes, Vivian, it's Shut up, guys. What does this band do? Take a look at her head. Well, it's a real and if you don't believe what I say, just feel. Why not? Let's go. Lock her up in her trunk. Ah! So no big hunk can steal her away from me. Get down! myself okay. crying dog sleep. Hey, Cliff! I've just invented a great new sound! Got to do my best to please her just cause she's. I'm tired of legs, Vivian. Settle down, chaps. Got her over an eye, and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, Daddy-O, lay the next funky riff on me. Amen what happens now, Cliff? The instrumental break. Break, Cliff? Which instrument do you want us to break? Piano! Violin! Didgeridoo! Vivian's travel! Rick's head! Yeah, uh, harm and steal her away from me. I still feel that locking girls in trunks is politically unsound. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Got myself from crying, talking, sleeping, walking, living dog. Living dog. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Alright, guys, harmonies now. Down with an iron als je een liefhebber bent van <laughs> Engelse humor, is zo goed. dan... Uh... Yes, eh, thanks Cliff, bye. Right kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter. Ja, dit is echt typische Engelse humor. U, kende ongetwijfeld de, u herkende ongetwijfeld de, eh, de Young Ones de samen met Cliff Richard. Heerlijke, droge Engelse <laughs> humor. Ja, even een berichtje. Eh, vorige week is het natuurlijk alweer begonnen. Eh, het jazzseizoen 2009-2010. En dat was met, eh, in de krocht. geweldig optreden van Greetje Kouwveld. De inmiddels bijna 70-jarige zangeres. Wist ruim 100, let wel, 100 enthousiaste muziekliefhebbers te boeien met haar heerlijke jazz. En bijgestaan natuurlijk door het trio van Johan Clement. En wilt u meer informatie hebben over de jazz en andere optredens van de trio Clement, kunt u zich vervoegen op internet en wel www.jazzinzandvoort.nl. En hebt u morgen al zin in jazz, u bent vanaf half vijf, op de zondag dus, vanaf half vijf eh, van harte uitgenodigd bij Café Alex, want daar treden de Whiskers op. Dus jazz, live. Er is weer eh, genoeg jazz in Zandvoort. Genoeg jazz in Zandvoort. En eh, ja, een bokbiertje erbij, een beetje tapas erbij. Zandvoort bruist. bruist. Weet niet waar te beginnen, het ligt nogal gevoelig, je moet het overwinnen.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 It's a man's world. He's lost. E non si accorge che poi con la più senza Ja. Wat een versie is dit. Wat een giganten, hè? Battle of the Giants. U eh, luisterde naar James Brown samen met Luciano Pavarotti. Helaas zijn beide heren ons al ontvallen. In het schitterende It's a Man's World. Een live registratie. En eh, u kunt het terugvinden op YouTube. Want daar staat die registratie eh, echt goed gefilmd. Dus ik zou zeggen... trakteer u zelf even op en gaat u naar YouTube. Ehm, even nog, ja, de voorwedstrijd is afgelopen. Eh, helaas weer voor SV Zandvoort. Tweede verlies in de rij. 3-1 eh, ten onder tegen Castricum. En eh, waar ik u even op wil attenderen is op morgen in het muziekpaviljoen. Niemand minder dan onze enige echte The Beach Pop Singers. Oké. Vanaf twee uur live vanaf het muziekpaviljoen tot kwart voor vier. Dus als u aan het winkelen bent en niet in de protestantse kerk zit of eh, voornemens bent naar uh, eh, Lauw en Hardy te gaan voor, voor uh, bokbier. Ja, dat is vanaf 4 uur toch? Dat is vanaf 4 dus uur. Je kan in, in aan een stuk doen? Kan je mooi vanaf 2 uur beginnen. En dan je kan natuurlijk ook nog naar Café Alex voor de Whiskers vanaf half 5. Eh, ik loop even vooruit op eh, in de agenda naar volgende week vrijdag. Want dat eh, kan ik u dan niet mededelen. Maar dan speelt de, of zingt de Haarlemse jazzzangeres Yvonne Weijers en Band in Café de Oomstee. En dat begint om 9 uur. En dat is dus aanstaande vrijdag Jazz Oomstee. Yvonne, de Haarlemse zangeres Yvonne Weijers. Ze is al een keer vaker in Zandvoort geweest. Maar ook voor de jazzliefhebbers een aanrader. Voor aanstaande vrijdag vanaf 9 uur in de Oomstee. Eh, heb jij al wat muziek klaar liggen? Ik eh, heb wat gevonden. Nou, ik ben benieuwd. We gaan eens even kijken wat het is. Ja, Verras me. Ik heb geen idee. Oké. Zie dat kind toch geen kwaad. Het drie keer per dag koop ik dat spul. Gewoon op de hoek van de straat. Ik kom eens middags een keer uit mijn bed. Dan draai ik als eerste zo'n pret sigaret. Ik heb zo wa wa wa wa zingen gewoon. Kreeg met zo wa, wa, wa, waanzinnig groot. Het was zo mooi, mooi, mooi, nee, echt niet gewoon. Iedereen zei, draai er eentje voor mij. Wa, waanzinnig en lekker gebloot. Amfetamine en pil ecstasy, die troep is aan mij niet besteed. Een fiets van de plaksel en een of zo. En dan die zomaar in jou zien gaan in de zon. Tussen de wietmonten op mijn balkon. Ik heb zo wa, wa, wa, wa zingen. tree. Poetry in motion. Poetry in motion. Walking by my side. way I love every movement, and there's nothing I would change. She doesn't need improvement, she's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me, a flower of devotion, a swaying gracefully. nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, all that I adore. Luisteraars, is, misschien dat het u niet ontgaan is dat uh, George en ik een beetje een Battle of the Giants eh, uitvoeren. Want hij weer een nummer, ik weer een nummer. U begrijpt uiteraard dat het vorige nummer van mij was. Niemand minder dan Frankie Avalon, Poetry in Motion. En welke hadden we daarvoor ook alweer? Daarvoor uh, zo, stiekem of gebloot of zo. Ja, ja, oké. Goed, dus jij mag zo meteen weer. Maar eerst even dit. ZFM, Race Radio, Pit Report. Ja, luisteraars, eh, de Formule 1 nadert eh, zijn ontknoping. En eh, de voorlaatste race is dit weekend vanuit Sao, Paulo, Brazil. Brazilië. We hebben nog drie kandidaten voor de wereldtitel, hè? Ja, er zijn er nog drie die hem zouden kunnen gaan pakken. En dat zijn? Jensen Button, Rubens Barrichello en Sebastian Vettel. Maar als Vettel eh, nog echt wat punten wil scoren, dan zal hij toch als eerste moeten eindigen. hij moet geloof ik, 18 eh, punten nog, halen. Nog dus, halen. ja, er zijn er 20 te halen nog in totaal, dus... Kan nog, maar... Theoretisch zou het kunnen. Het, het wordt heel krap. Het is jammer als u getrouwd bent met een Formule 1-fan. Want vanavond is om 7 uur de kwalificatie voor de race die morgen volgens mij om een uur of vijf begint. Eh, zes eh, uur, zes uur is, eh, is, de dus start, vijf uur, vijf uur begint dus we zullen het even moeten doen met de uitslag van de vrije training. En... Dan gaan we eens even kijken naar die kanshebbers. En dan vinden we op, even kijken... Nummer 3 de eerste? Ja, Ruben Baricello op nummer 3. En zijn teamgenoot, even kijken... Vijf, Jensen Button. Button. Die staat dus achter Rubens Baricello. Dus... Maar kijk ook naar het gat wat ertussen zit. Het is 600ste. Ja. Het gaat nergens over. het is ongelooflijk. Het is nog ineens een vlieg. Het is nee, het is eh, nog niet eens, als je, als je uitademt dan ben je alweer te laat. Het, hele veld zit ook gewoon binnen een seconde. Binnen een seconde. 0,9 is eh, de laatste plek. En die is dan, eh, de, vlag, de, de, rode tijdens die vrije training was Giancarlo Fisichella. Eh, even kijken, Barrichello op 3 hadden we al gezegd. Eh, de snelste was Fernando Alonso eh, in zijn Renault. En dat is ook zijn laatste jaar voor Renault, hè? Het is ook zijn laatste jaar Renault, ja. Want hij gaat naar? Ferrari. Ferrari. Gaat hij overstappen. Daar gaat Kimi Raikkonen weg. Massa komt als het goed is weer terug. Ja, en waar gaat, waar, dan heen? Williams, denk ik, hè? Ja, Williams zullen hem hebben, maar daar was hij zelf niet zo happig op. Oh. met McLaren is hij in gesprek. En met Citroën. Oh. En dan maken we de overstap naar het eh, World Rally Championship. Juist. Oké, dus eh, de snelste nog even eh, in de eerste vrije training, of de, de, de laatste vrije training. Fernando Alonso. tweede, Sebastian Buemi. Dat is knap trouwens. Tweede, hè, met een Toro Rosso nou, Het is toch niet de snelste wagen van het veld, maar hij zit er wel heel dicht op. Klopt. Dus nogmaals, Formule 1 fans, vanavond om 7 uur live de kwalificatie voor de race van morgen. Eh, de, dan gaan we even naar het circuitpark Zandvoort. Morgen vanaf, eh, nou, ik denk vanaf een uur of negen. Uh, de DNTR races. En wilt u daar meer over lezen, dan kunt u gaan naar www.cpz.nl. Uitslag van de kwalificatie van de MotoGP. Ook daar is het spannend. daar is het erg spannend op dit Is heel erg spannend. En het gaat tussen Stoner en eh, Rossi, natuurlijk, ja. ja. En eh, de kwalificatie, eh, en het blijkt ook wel, Stoner op Pol. Gevolgd door Rossi, zijn grootste concurrent. En op de derde plaats Pedroza. Tot zover het auto- en motorsportnieuws. dat tijdens Zandvoort op zaterdag. Where else? Eh, ja, dat, eh, wie was dit? Moet ik weer even gaan ah, zoeken hoor. Eh, geen probleem, geen probleem. Maar we hebben een live verbinding met Turkije. als het goed is heb ik Rob aan de telefoon. Rob, kom erin. Goedemiddag hier Turkije. Goedemiddag. wij vroegen ons, ons af hoe jullie erbij zaten. Want jullie moesten vanmorgen de hotelkamers al uit. En jullie vliegen nog lang niet, toch wel? Nee, dat klopt. Wij vliegen pas om 12 uur. Maar we maken ons prima hier op het terras hoor. Dus... Dat komt helemaal goed. En, eh, Alleen we moeten terug. Ja, hoe, dus, hoe laat vliegen jullie vanavond? Eh, om 12 uur. 12 uur. Wat doe je dan de, de, godsganselijke tijd dan? Eh, een beetje kaart en zo, dus helemaal gezellig. Hebben jullie het naar de zin gehad? Hoe gaat het, hoe gaat het met Zandvoort op zaterdag? Nou ja, sinds, jij weg bent, goed natuurlijk. Echt, we, houden, gewoon onderwerpen over. Dat, past allemaal niet meer in drie oh, uur. Wij hebben hier momenteel de Battle of the Giants. Om en om een nummer. En eh, hij, eh, hippe moderne muziek uit de Euro Breakdown en ik natuurlijk gouden ouwe. Kijk, dat is een leuke combinatie. Eh, ik moest je even zeggen, SV Zandvoort heeft vandaag gespeeld tegen uh, Castricum. Altijd lastig. maar ze hebben helaas met 3-1 verloren. Ah, maar volgende week ben jij er weer, hè? Pas wel beter, daarom, dat bedoel ik. Volgende week ben jij er weer, toch? Ja, daar ben ik weer. Okay. Ah, en neem jij zeker een weekje vrij, uh, Albert-Jan, of niet? Nou, ik, nee, ik wil het wel weer meemaken als jij terug bent. Eh, kijken eh, hoe het met jou gaat en zo. En, maar ik moet zeggen, George en ik kan je zo van 5 tot 7 zetten, hoor. Geen probleem. Niks aan de hand. Niks Helemaal aan goed. Sjors. Ja. Je doet het helemaal geweldig. Dat hoor ik gewoon aan de telefoon. ja, goed. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ga zo, zo door. Gaan we, zeker doen. Hé, hey, en eh, ik heb begrepen dat jullie ongeveer om een uur of drie vannacht landen. Ja, klopt. Kwart over drie. Dus eh, we verwachten uiteraard wel dat jullie aanwezig zijn. Ja, maar hoe laat eh, is de receptie dan? om een uurtje vijf. Dan pas? ochtends, ja, ja, ja. <laughs> oh, oké. <laughs> nee, die, die laat ik aan mij voorbij gaan. Maar we zien elkaar morgenmiddag, hè? Je kent dat café aan de Haltestraat in Zandvoort, toch? Ja, daar ongeveer, bij die bloemist, in de, ah, ter hoogte van die bloemist. Ja, die gaat vijf uur open hè? en dan is het gewoon feest natuurlijk. Oké. Nou jongens, <laughs> <laughs> van hieruit wensen wij jullie een hele behouden terugkomst. Ja, dank jullie wel. We hebben een heel leuk plaatje voor eh, jullie klaargezet. Dus ik hoop oh, dat je nog even blijft luisteren. Oh, ja, ik wil hem even horen. En wij zien elkaar eh, morgenmiddag in de Halterstraat. Helemaal gezellig. Dit is trouwens de keus. En, George, ja. hè dit is trouwens de keuze van Albert Jan, hè? Dus, eh hey, laat mij voor We gaan hem horen. Komt-ie. Deze paard op de automaat met de wagen van Jean, zo'n grote Amerikaan. Hij zat er goed in de lak. hij haalt maar één ongemaakt, er staat geen motor meer bergje kopen, hoef je niet meer te lopen. Hij betaalde een rug en bepeden een vlucht. Morgen af zag ik hem wat terug. Wist niet dat je kwaad je man lekker op. Ons voor de oude graag, nog paard op nummer 8. Dus wel een beren en het lopen, morgen fiets te gaan kopen. Nee, dat leek me nou niets, dus ik had een fiets. Alleen de baantjes waren wel wat zacht. Ik was amper op weg, toen kreeg ik baan de pech. Ik dacht, wat moet ik nou? Waar lag die fiets zo gauw? noodzaak, verdwenen kreng in de graag. Alleen de keren van die fiets ik niet verwacht. próxima. man, neem lekker een koud baatje man, dan knap je lekker op. Knap je lekker op. Wist niet dat je anymore. It's getting dark to dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.